1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. oud topman Rupert Stadler is met drie anderen officieel in staat van beschuldiging gesteld... vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Stadler wordt ten laste gelegd dat hij wist van het gesjoemel... met de emissiewaarde van dieselmotoren bij Audi. Zijn drie mede-aangeklaagden zouden de dieselmotoren hebben ontwikkeld voor Audi, Volkswagen en Porsche. Die waren uitgerust met de omstreden software. Vliegmaatschappij Air France KLM heeft afgelopen kwartaal ruim 5% meer passagiers vervoerd. Toch maakte het bedrijf minder winst, onder meer door hogere brandstofkosten en dalend vrachtvervoer. De winst kwam uit op 80 miljoen euro. KLM presteerde nog altijd beter dan Air France. Daar waren de resultaten vooral iets beter... doordat de maatschappij in hetzelfde kwartaal van vorig jaar... nog veel geld verloor door een grote staking. De verlichting langs snelwegen gaat s'avonds en s'nachts weer aan. Minister van Nieuwenhuizen laat de komende maanden onderzoeken op welke plek in het land dat kan. Een van de voorwaarden is dat dieren er geen last van mogen hebben. Sinds zes jaar wordt langs zo'n 550 kilometer snelweg uit milieu- en kostenoverwegingen de verlichting niet meer ingeschakeld. Maar uit onderzoek blijkt dat weggebruikers zich veiliger voelen als de lampen aan zijn. De gemeente Terneuzen mag een huis waar hennepplanten werden gevonden niet sluiten. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank staat vast dat de bewoner de hennep kweekt als medicijn tegen zenuwpijn. Na een klacht uit de buurt viel de politie binnen bij de man. Op zijn zolder werd een kwekerij met 40 hennepplanten gevonden. De bewoner van het huis kon met een verklaring van zijn huisarts aantonen... dat hij de hennep gebruikte als pijnbestrijding en slaapmiddel. Het weer verspreidt over het land vallen buien, soms met onweer en windstoten. Lokaal kan veel neerslag vallen. Vooral landinwaarts is er tussen de buien door ruimte voor de zon... Het wordt 20 tot 23 graden bij een stevige zuidenwind.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 Ik lig gebroken in mijn bed Heb net de douche weer uitgezet Ik wilde wel, maar het ging niet echt Mijn kater won weer het gevecht Heb weer verloren van de fles Bovendien die, niemand mij zo ziet Stond wat te praten in het café een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. Je gooide af Ja, welkom terug bij het lekkerste programma. Ja, het gezelligste programma. Gezelligste zender, alles is gezellig hier. En vergeet niet, 4 augustus, en dat is zondag van 11 tot 5... dan is er weer een gezellige kunstmarkt in het centrum van Zandvoort. En de datum is 4 augustus, wat ik al gezegd heb. En het is van 11 tot 5 in het centrum van Zandvoort. die begint dit jaar bij Residence Ster aan Zee... en op de hoek Grote Krocht Slegerstraat stonden... is, uh, waren verplaatst. Het gebruik wordt er evenementen en werkzaamheden in het dorp zijn weer weggehaald. De gekozen plekken van de bushalters waren niet veilig... want de bus stopte op een fietspad en zorgde voor gevaarlijke situaties... waar de twee haltes nu worden vergeplaatst. Dat is helaas nog niet bekend. In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines zetten. Dan kunnen ze je horen. <laughs> ja, de Golden Oldies. Ik heb gekozen voor Queen en David Bowie samen, Under Pressure. En Under Pressure is een hitsingle van Queen en David Bowie. En het nummer is in 1981 op single uitgekomen... en bereikte zowel in Nederland als de Verenigde Koninkrijk... de nummer 1 positie in de hitlijsten. De nummer staat ook op het Queen-album Hot Space uit 1982... de Queen-verzamelalbums Greatest Hits en Classic Queen en de Nederlandse uitgave van de Creators Hits... mede op verscheidene albums van David Bowie. In 1999 is een remix, genaamd Reha Mix... uitgebracht ter promotie van het Queen-verzamelalbum Creators Hits 3. Deze versie behaalde de 21ste plek in de Mega Top 100... en de 14e positie in de Britse lijst. Ik heb uitgekozen Queen David en David Bowie samen met Under Pressure. MUZIEK it's so slashed and torn. Why? vingerknippen, hè? Under Pressure. En een heerlijke plaat van, eh, van Queen samen met David Bowie. Uh, eh, 2 augustus, eh, van 12 tot 8, dan is de Ibiza en Hippie-markt weer terug. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events de echte Ibiza-sfeer naar Zandvoort aan zee. Je vindt een exclusieve selectie van producten met betrekking tot Ibiza... zoals lifestyle, mode, duelen schoonheid. Maar de markt is ook een plek waar een drankje, een snack... en, en ja, er zijn ook prachtige Ibiza-geluiden. Wat ik me daarbij voor me stellen, weet ik niet. Goed, we hebben net geluisterd naar Queen. We gaan naar een andere grote groep. En het is, die treden volgens mij nog steeds op. Hier komen de Rolling Stones, Waiting for a Friend. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zaterdag 3 augustus, dan gaat het weer gebeuren. Ja, er gaat een hoop gebeuren natuurlijk op 3 augustus. De Villa Vibes Beach Festival. Het grootste en leukste single festival van Nederland. Hier geniet je samen met duizenden feestende vrijgezellen... van het ultieme festivalsfeertje, de heerlijke muziek... en natuurlijk de gezelligheid met elkaar. Dit jaar zijn er weer twee areas met DJ's waar je kunt dansen tot de zon ondergaat. Ook dit jaar zorgen we weer voor allerlei vrijblijvende activiteiten. Hierdoor wordt het nog makkelijker om op een spontane manier nieuwe mensen te ontmoeten. Ook het eten is uiteraard goed geregeld. Van een sappige burger tot een gezonde snack. Bestel wat je lekker vindt en betalen kan gewoon met muntjes. Het is dus 3 augustus van 2 uur middags tot 11 uur s avonds En de kosten zijn 29 euro. En de locatie is Barefoot Cottage. En het is Strandweg nummer 8. summertime blues. Aan het einde van de ochtend en vooral middags breiden er veel buien zich verder landinwaarts uit. De meeste buien komen in het noorden en het westen voor... en vooral in het noordwesten kan lokaal veel regen vallen... mogelijk 20 tot 30 mm. Goedemorgen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger. De temperatuur eh, die varieert van 18 graden in het westen... tot lokaal 24 graden in het oosten. De zuidwestelijke wind is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Komende nacht verloopt in het westen en het noorden wisselvallig bewolkt... en met name in het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden komen nog enkele buien voor, mogelijk met onweer. In het zuiden en het oosten komen brede opklaringen voor en het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden in het zuidoosten, 16 graden in het noordwesten. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken zich af. In het noordelijk kustgebied komen er meer bewolking voor... en ontstaan enkele regen- en onweersbuien. Elders is de kans op een bui kleiner. Maximumtemperaturen variëren tussen de 18 graden in het noordwesten... tot mogelijk 24 graden in het oosten. De zuidwestelijke maat is, wind is matig, langs de kust vrij krachtig. En de bron, dat is de KNMI, in de beeld. dat was Adele met Set Fire to the Rain. Ja, dat zou iedereen wel willen. Ik ga ietsje rustiger verder. En dan met Elvis Presley. En die zegt, love me tender. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell you are mine, I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Nou, als dat nog geen afwisseling is hè, tussen Adele en Elvis Presley, dan weet ik het niet. Vrijdag 9 augustus. Ja, het duurt nog wel even, maar dan is er een workshop en dan maken ze tulpen van stof. Een eigen bijdrage van de deelnemers is 3,50 euro. Maar daar krijgt u ook wat voor. Daar krijgt u koffie en wat lekkers bij. En vooraf aanmelden is noodzakelijk. En dat kan bij de balie van de Blauwe Tram. Vrijdag 9 augustus van half 2 tot half 4.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 Twee weken lang ruimen duizenden vrijwilligers afval van de Nederlandse kust op. De deelnemers starten de tour op Schiermonnikoog of in Katzand... om in etappes naar elkaar toe te werken. Uiteindelijk zullen de beide ploegen elkaar op 15 augustus in Zandvoort treffen na de laatste etappe. Van 1 tot en met 15 augustus wordt de hele Noordzeestrand, de hele Noordzeekust weer schoongemaakt. Er zijn in totaal 31 etappes. En iedere etappe is zo'n 5 tot 10 kilometer lang. En daarbij worden zoveel mogelijk afval van het strand opgeruimd. Daarmee laat de organiserende stichting de Noordzee zien... hoeveel afval er op de stranden ligt en in zee terechtkomt. Het eindresultaat wordt bekendgemaakt tijdens een samenkomst... in het strandpaviljoen Ahoy op donderdag 15 augustus. En Ahoy, dat is in Zandvoort. Ja, we gaan eventjes in fire. De pointerzichter. het bioscoopprogramma. Het van Circus Zandvoort tot 7 augustus. En dat komt vanmorgen af. Tot 7 augustus. En nieuw is Playmobil de film. Woensdag om 11 uur. En dan hebben we Toy Story 4. En dat is in 3D en in het Nederlands. Dagelijks om half 2. 6 jaar intree. The Lion King 3D. En dat is ook een 9 jaar. Dagelijks om half 4. En dan hebben we nog een keer The Lion King. Dus hij komt twee keer. En dat is in 3D en het is dagelijks om 8 uur. En dan hebben we de kaartverkoop en de info www.circusandvoort.nl. Ja, The Lion King schijnt een hele mooie film te zijn. Nou, we gaan weer naar Zwart-Wit van Frank Boeien. s'avonds laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, een missteek pijl. Denk goed na welke kant je staat. straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Afgelopen dinsdag zijn bij het beste strandpaviljoen van 2018... bij Thalessa de strandprijzen 2019 uitgereikt. Dit jaar zat er geen enkele Zandvoortse winnaar bij. Allereerst was er eenmalig een nieuwe verkiezing... van het beste ontwerp voor het strandpaviljoen van de toekomst. Schoonheid, duurzaamheid, functionaliteit, gasvrijheid en verbinding met de omgeving waren de criteria. Bureau Lubbers uit Vught won deze prijs dankzij grensverleggende en visionair design... Nautilus aan Zee aan, in, uit Egmond... is de beste nieuwkomer van 2019... en het duurzaamste paviljoen van het jaar is Pier 17 uit Vlissingen. Vervolgens werden de beste strandpaviljoens en de schoonste stranden... zowel bij eh, kunstprovincies als landelijk bekendgemaakt. Helaas kwam Zandvoort daar niet aan te pas. Goed, wij gaan luisteren naar wat anders. We gaan naar Pompeje. En het is de Bastille.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 You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. my card, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But uh uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. the show. It's free to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but get off of my blue suede shoe.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 Ik hoop dat het weer weer iets verbetert. Een beetje koel is ook wel lekker natuurlijk. Maar in ieder geval, ik wens u een hele fijne week. En eh, ja, voor straks, heel veel straks, een heel goed weekend. En graag tot volgende week woensdag.